met het NOS-journaal. Nederlanders werken langer door. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de gemiddelde pensioenleeftijd in 2007 steeg naar 62 jaar. Die lag jarenlang rond de 61. In de zorg gaan mensen het vroegst met pensioen. Gemiddeld stoppen zij voor hun 61ste. In de landbouw en de visserij werken mensen het langst door tot ruim na hun 64ste. Mannen gaan gemiddeld een half jaar later met pensioen dan vrouwen, zegt het CBS. Uit een bovenwoning in Vaassen in Gelderland heeft de politie samen met de inspectiedienst Dierenbescherming 66 huisdieren weggehaald. De toestand in de woning was volgens de politie chaotisch. De eigenaar hield er onder meer zeven honden, 13 katten, 15 konijnen en 20 vogels. Vier van de honden zaten in een kleine bench en 11 katten waren door de man in de badkamer opgesloten. De politie greep in na klachten van omwonenden over herrie en stank. Tegen de eigenaar van 42 wordt verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie laat een groot DNA-onderzoek uitvoeren in de zaak van de vermoorde Nicky Verstappen. 107 mannen krijgen een brief waarin om vrijwillige medewerking wordt gevraagd. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat er met betere technieken nieuwe sporen zijn gevonden. Onder de 107 mannen die nu een brief krijgen zijn familieleden en mensen die destijds met Nicky op kamp waren. De uitkomsten worden over enkele maanden verwacht. De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 vermoord op de Brunsumer Heide in Limburg. De Nederlandse moslimomroep is failliet. De omroep kampte al langer met problemen. Zo werd in 2007 de directeur ontslagen op verdenking van fraude. Vorige maand vroeg de omroep uitstel van betaling aan. Door beslagleggingen kon de omroep niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. De moslimomroep had nog een zetmachtiging tot 1 september. Door het faillissement van de Nederlandse moslimomroep gaan 15 voltijdbanen verloren. Het weer nog vrijwel de hele dag bewolkt. In het oosten hier naar een bui, temperatuur rond 12 graden.